173 van dat soort incidenten tegen ruim 300 een jaar eerder. Dat blijkt uit het totaaloverzicht van staatssecretaris Steven van Justitie. In 80% van de gevallen waren agenten het doelwit. Dan het weer, bewolkt en op de meeste plaatsen droog, plaatselijk mist en in de noordelijke helft van het land ligt de vorst, waardoor het glad kan zijn.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 second chance. You got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me. Let me put my arms around you.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 om geen vergunning te geven voor nachtvluchten met traumahelikopters in Amsterdam en Groningen... Volgens Atsma zijn nachtvluchten niet veilig. De ANWB en de betrokken ziekenhuizen wijzen erop dat het ministerie van Volksgezondheid juist voorstander is van nachtvluchten. De ministerie spreken elkaar tegen, zeggen ze. In Zuid-Limburg zijn straten en kelders ondergelopen doordat de sneeuw is gaan smelten. Ook stijgt het waterpeil in de Maas door smeltwater uit Frankrijk en België. Dat kan voor overlast gaan zorgen. De brandweer besluit vanochtend of maatregelen nodig zijn. In Wallonië leidde het smeltwater en de aanhoudende regenval tot overstromingen. Vanwege het dioxineschandaal in Duitsland worden steeds meer boerderijen geblokkeerd. Het zijn er nu ruim 4700 tegen zo'n 1000 begin deze week. De getroffen boerderijen mogen geen eieren, kippen of varkens meer leveren. kankerverwekkende gif is terechtgekomen in het veevoer van die bedrijven. De schade loopt in de miljoenen. Het Amerikaanse leger gaat inkrimpen. Dat is voor het eerst sinds 1998. Minister Gates wil 78 miljard dollar bezuinigen, onder meer door 47.000 banen bij de landmacht en het korps mariniers te schrappen. Ook wordt minder geïnvesteerd in wapens en materieel. Gates vindt dat ook het leger bij moet dragen aan het tot orde brengen van de federale begroting. In Londen zijn extra agenten ingezet rond openbaar vervoerknooppunten. De terreurdreiging is er opgeschaald tot het op één na hoogste niveau. Het is een voorzorgsmaatregel, zegt Scotland Yard, een concrete aanleiding